12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar gestegen met bijna 11 procent. In 2018 kwamen 678 mensen om in het verkeer... en dat zijn er 65 meer dan in 2017 blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de provincie Noord-Brabant is de toename van het aantal verkeersdoden opvallend. Daar steeg het aantal slachtoffers met meer dan 50 procent. Van 98 verkeersdoden in 2017 naar 150 afgelopen jaar. Waardoor dat komt is niet duidelijk. Volgens het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is er meer onderzoek nodig. Flevoland is met tien dodelijke verkeersongelukken de veiligste provincie van Nederland. Bij het busongeluk op het Portugese eiland Madeira... waarbij zeker 28 doden vielen, zijn geen Nederlanders betrokken. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken... na contact met Portugese autoriteiten. In de bus zaten meer dan 50 mensen, waarschijnlijk allemaal Duitse toeristen. De bus is onderaan een helling op een huis terechtgekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De afgezette Soedanese dictator Bashir is gisteravond laat overgebracht naar de gevangenis. Hij had sinds de koep van vorige week huisarrest in het presidentieel paleis. De tijdelijke machthebbers gaven vlak na de staatsgreep al aan... dat ze Bashir in eigen land willen berechten en niet zullen uitleveren. De 75-jarige Bashir wordt al jaren gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag voor oorlogsmisdaden en genocide in Darfur. Ondertussen gaan de protesten in Soedan door. De betogers willen dat de militairen plaatsmaken voor een burgerregering. Ajax speelt in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. De Spurs verloren in de kwartfinale met 4-3 van Manchester City... maar ze hadden de thuiswedstrijd met 1-0 gewonnen. Ze gaan dus door op gescoorde uitdoelpunten. Het weer, opklaringen en het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen is het dan vrij zonnig. De temperatuur loopt dan op tot lokaal 23 graden.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 I internet. www.zfmzandvoort.nl try to hide, but I can't have you. We're bound to break, and my hands are tied. what you got. just another, mm. another. tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down. On these open streets, it's just my face. That's just a single letter taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark.